Het filmen van geweld moet het makkelijker maken om de daders op te sporen en te vervolgen. Er wordt een camera vastgezet op het uniform, de helm of de politieauto. De camera op de auto kan ook door de meldkamer worden bediend en de beelden kunnen rechtstreeks worden bekeken. Bij deze proef wil de politie bekijken of agenten die een camera bij zich dragen zich veiliger voelen en of de camera mensen ervan weerhoudt geweld tegen agenten te gebruiken. De Raad van korpschefs vindt het niet nodig dat leidinggevenden bij de politie beschikken over praktijkervaring op straat. De burgemeester van Dordrecht heeft kritiek op het aanstellen van leidinggevenden van buiten de politiekorpsen. Hij zegt dat werk in de politietop geen normale managementbaan is en hij is bang voor conflicten tussen chefs die van buiten komen en de agenten op straat. Maar de Raad van Korpschefs deelt die mening dus niet. Minister Donner en staatssecretaris Kleinsma wijzen het FNV-plan voor de aanwijzing van zware beroepen af. De vakbond stelt voor om iedereen met een jaarsalaris onder de 35.000 euro met 65 jaar recht te laten houden op AOW. Daaronder zouden dan vanzelf vrijwel alle zware beroepen vallen. Donner en Kleinsma willen dat mensen op een gezonde manier hun pensioen halen. Het kabinet wil dat er op tijd wordt omgeschoold voor lichter werk. Mediamagnaat John de Mol hoort volgens de Financial Times bij de 50 invloedrijkste mensen van de afgelopen 10 jaar. Op de lijst staan mensen die de wereld hebben veranderd op het gebied van politiek, economie of cultuur. John de Mol staat door zijn programma Big Brother op de 39ste plaats. Het weer. Het KNMI heeft een voorwaarschuwing gegeven voor extreem weer. Vanavond gaat het ten noorden van de grote rivieren sneeuwen of ijzelen. Midden en noorden van het land kan het daardoor verraderlijk glad worden. Weggebruikers krijgen het advies om de weerberichten goed in de gaten te houden. Dit was het NOS.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 ba da ba, ba da ba da ba, zop ba ba da ba da ba doom, zop ba ba ba, zop ba ba ba ba ba ba ba. Butterfly, when you landed on my mind, damn right you. wanna lie to you sun coming to shine on the occasion. Hey, sophisticated lady, oh, you got it, oh, you got it. They say